Rijkswaterstaat roept weggebruikers daarom op om niet op pad te gaan, tenzij dat echt noodzakelijk is. Hoeveel treinen er gaan rijden is nog onduidelijk. Het treinverkeer van Arriva en de NS werd in de loop van de dag in het hele land stilgelegd. De NS verwacht morgenochtend op kleine schaal weer te gaan rijden temperatuur komt vandaag opnieuw niet boven de nul uit... en dat blijft de komende tijd zo, waarschijnlijk zelfs tot na volgend weekend. Ecuador koerst af op een tweede beslissende ronde bij de presidentsverkiezingen in het land. Op basis van exit polls zal het dan hoogstwaarschijnlijk gaan tussen de links georiënteerde Andres Arauz en de conservatieve ex-bankier Guillermo Lasso. Arauz behaalde rond de 35% van het aantal uitgebrachte stemmen. Lasso iets meer dan 20%. De verkiezingen in Ecuador werden onder strikte coronaregels gehouden. Stemmers moesten te alle tijden mondkapjes dragen en hun eigen pen meenemen. Mensen moesten soms anderhalf uur wachten tot ze hun stem konden uitbrengen. De tweede ronde is op 11 april. In Melbourne zijn de Open Australische Tenniskampioenschappen begonnen. Het Grand Slam toernooi was drie weken uitgesteld... zodat alle spelers uit het buitenland in de gelegenheid waren... om twee weken in quarantaine te gaan. Bij het toernooi zijn dagelijks 30.000 toeschouwers welkom op Melbourne Park. De autoriteiten in de deelstaat Victoria hebben daar toestemming voor gegeven. Tijdens de laatste vijf dagen, als het aantal partijen steeds minder wordt... mogen dagelijks 25.000 fans het park op. De enige Nederlandse tennisser die vandaag in actie komt is Aranska Rus. Het weer af en toe nog sneeuw bij min 5 tot min 8 graden. Overdag is het zwaar bewolkt met op veel plaatsen nog wat lichte sneeuw.